Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Nertse fokkerij in Putten is de 70ste waar het coronavirus is vastgesteld. De ongeveer 3000 moederdieren worden gedood. De besmetting kwam aan het licht via het monitoringssysteem van het ministerie van Landbouw... waarbij nertsen wekelijks worden getest. Er zijn nu nog 56 Nertse fokkerijen waar geen corona is vastgesteld. 21 daarvan staan leeg. Voor de andere 35 gelden aanvullende maatregelen. Minister Schouten wil ze begin volgend jaar, voordat het nieuwe Seizoen begint allemaal gesloten hebben. Mensen massaal laten testen op het coronavirus is geen oplossing voor het heropenen van de samenleving. Dat zeggen Utrechtse epidemiologen. Het kabinet streeft naar 10 miljoen testen per maand in het voorjaar. Maar als dat lukt, dan nog blijven er aanvullende maatregelen nodig, concluderen de onderzoekers. Want als alle maatregelen worden opgeheven, zou elke Nederlander zich minstens elke drie dagen moeten laten testen om het reproductiegetal onder de 1 te houden. De epidemiologen zeggen dat er beter massaal kan worden getest in delen van het land waar de besmettingsgraad hoog is. Premier Rutte weet niet waarom bezoekers van kerken en andere gebedshuizen vanaf volgende maand geen mondkapje ophoeven. Dat bleek in NOS met het oog op morgen. Tijdens het wekelijkse gesprek met de minister-president kreeg Rutte de vraag waarom de plicht voor deze mensen niet geldt. Hij zei in eerste instantie dat het gaat om de vrijheid van godsdienst, maar al snel erkende hij dat hij dat ter plekke had bedacht. Hij zei dat hij de reden niet weet en dat hij het gaat uitzoeken. De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december wel in onder meer winkels, restaurants en theaters. Het weer. Hier en daar wat lichte regen of motregen. Het is tussen de 4 en 8 graden.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 It's taking me l'hiver. going Everybody get up on the floor. I wanna see you dance some more. Come on, get up out of your seat. Let me see your move. hate, but it's not a solution. Try my best, but Try to fool yourself till you believe it.